Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De gevolgen van het Rijnstaten ziekenhuis zijn voorbij. Operaties werden afgezegd, het ziekenhuis was nauwelijks bereikbaar. Rijnstaten verwacht morgen weer volledig operationeel te zijn. Op het hoogtepunt van de stroomstoring zaten 52.000 huishoudens in Arnhem zonder stroom. De netbeheerder heeft geen idee waardoor de storing is ontstaan. In het noorden van Engeland zijn twee bokshandschoenen gevonden uit de tijd van de Romeinen. Ze lagen in de resten van een Romeinse legerplaats. De handschoenen waren eigenlijk een soort leren binsels rond de knokkels. Boksen was een populair tijdverdrijf ten tijde van het Romeinse Rijk. CNA wordt ervan beschuldigd dat het zijn kleding laat maken in Chinese gevangenissen. De beschuldiging komt van een Britse journalist die twee jaar vastzat in China... en zag hoe gevangenen aan het werk gezet werden voor CNA, maar ook voor H&M. CNA onderzoekt de aantijgingen. President Trump steunt pogingen om mensen die een vuurwapen willen kopen beter te controleren. Dat zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Aanleiding is de schietpartij vorige week in Florida waarbij 17 mensen omkwamen. Trump zou inmiddels al hebben gesproken met senatoren die voorstellen hebben gedaan om de screening te verbeteren. Minister Ollongren stelt miljoenen euro's beschikbaar om delen van Groningse steden aardgasvrij en aardbevingbestendig te maken. Het gaat om wijken in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de stad Groningen. De minister wil al dit jaar een begin maken met de ombouw. Het geld komt uit een potje van minister Wiebes. Dat bedoeld is om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas. Actrice Marit van Bohemen is de rechtszaal uitgezet... waar het proces tegen Willem Holleder aan de gang was. Ze had stiekem geluidsopname gemaakt van het verhoor van Sonja Holleder. Van Bohemen speelt Sonja in een tv-serie over de zaak Holleder. De opnamen zijn gewist. Het weer, vanavond en vannacht droog. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen. Op andere plaatsen droog en wat zon.